Premier Balkende noemt het in- en in dat de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax vanwege de veiligheid over twee wedstrijden moet worden gespeeld. Het is alsof we ons voorbereiden op een veldslag, zei hij. In beginsel moet de staat voor die kosten opdraaien, maar de premier sluit niet uit dat een volgend kabinet de beveiligingskosten laat betalen door de organisator van het evenement, in dit geval de KNVB. Deskundigen van de SER willen af van de huidige hypotheekrenteaftrek en huursubsidie. Ook zou de overdrachtsbelasting moeten worden afgeschaft. Huiseigenaren moeten ook in de toekomst wel een deel van de rente terugkrijgen, maar het eigen huis moet niet meer onder de inkomstenbelasting vallen, maar onder de vermogensbelasting, vindt de SER. En daardoor zullen in de toekomst niet vooral de hoge inkomens, maar de lage inkomens van de aftrek profiteren. De Britse bisschop Williamson moet 10.000 euro betalen vanwege het ontkennen van de holocaust. Dat heeft een rechter in Duitsland bepaald. Williamson gaf vorig jaar in Duitsland een interview aan een Zweedse tv-zender. En daarin ontkende hij het bestaan van gaskamers in nazi-concentratiekampen. En ook zei hij dat in de kampen 200.000 tot 300.000 Joden waren gestorven en niet 6 miljoen. In Duitsland is het ontkennen van de holocaust strafbaar. Geëvacueerde bewoners van verpleeghuis Oosterhof in Den Bosch kunnen vanmiddag weer terug naar huis. Door laswerkzaamheden brak er vanmorgen brand uit op de benedenverdieping. Alle bewoners werden in veiligheid gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle. De begrafenis van de omgekomen Poolse president Kaczynski gaat zondag door. Het was even onzeker of de uitvaart zondag zou worden gehouden vanwege de problemen in de luchtvaart. Maar de familie heeft gezegd dat de begrafenis zondag in Krakau doorgaat.